Jelle Seubring met het NOS Journaal. Volgens premier Netanyahu gaat Israël een lange en uitputtende oorlog tegemoet. Dat zei hij na afloop van een bespreking met zijn regering. Het dodental in Israël loopt verder op en staat nu op zeker 250. Dat melden verschillende Israëlische media, waaronder de publieke omroep en de krant Haaretz. Volgens het Israëlische ministerie van Volksgezondheid zijn er ook bijna 1500 gewonden. Israël heeft de levering van elektriciteit aan de Gazastrook stopgezet. Ook mogen goederen en brandstof niet meer het gebied in. De Gazastrook is grotendeels afhankelijk van stroom uit Israël. Volgens persbureau Reuters is door de maatregel een groot deel van het gebied in het duister gehuld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Libanon aangescherpt. Voor de grensregio met Israël geldt nu code oranje... waarbij geadviseerd wordt alleen strikt noodzakelijke reizen te maken. In Ecuador is opnieuw een persoon vermoord die in verband werd gebracht met een moordaanslag op presidentskandidaat Fernando Villavicencio. De verdachte zat in een gevangenis in de hoofdstad Quito. Vrijdag werden zes andere verdachten ook vermoord in een gevangenis. De president van Ecuador heeft het hoofd van het gevangeniswezen ontslagen... en laat de overgebleven nog levende verdachten uit veiligheidsoverwegingen overplaatsen. Villavicencio werd in augustus vermoord, twee weken voor de verkiezingen. Een 34-jarige man uit Helmond is overleden bij een motorongeval. De motorrijder botste tegen een lantaarnpaal midden in een woonwijk. Volgens de politie was er geen ander verkeer betrokken bij het ongeluk. Hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet meer baten. Het weer, het is 18 graden en op sommige plekken valt wat regen.